van Tijn met het NOS-journaal. De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt berichten tegen dat koningin Maxima in Argentinië belasting ontduikt. De koningin bezit drie stukken grond in Rio Negro en volgens een Argentijnse onderzoekswebsite heeft ze de gebouwen die daarop staan niet aangemeld bij de provincies. Daarmee zou ze de regels overtreden. De RVD e zegt dat koningin Maxima de in Argentinië geldende belastingwetten en regelgeving respecteert en dat dat wordt bevestigd door de betrokken autoriteiten in Argentinië. In de VS, in Texas, is officieel het eerste nieuwe F-35-gevechtsvliegtuig aangeboden, bekend als de Joint Strike Fighter. Onder andere staatssecretaris van Economische Zaken Keizer en commandant der strijdkrachten Bauer waren daarbij aanwezig, bij fabrikant Lockheed Martin. Dit was de officiële presentatie. In werkelijkheid heeft Nederland al sinds 2013 twee F-35's. Alleen was nog niet besloten dat de JSF's inderdaad de F-16 zouden vervangen. De Omgevingsraad Schiphol zal toch geen advies uitbrengen aan de minister over de toekomstige groei van de luchthaven. Dat meldt voorzitter Alders. De belanghebbende partijen konden het niet eens worden. Over het aantal vluchten dat Schiphol mag verwerken zijn tot en met volgend jaar afspraken gemaakt. Voor de periode daarna moeten er nieuwe afspraken komen tussen Schiphol en alle partijen die ermee te maken hebben. De luchtvaartsector, milieuorganisaties, bedrijfsleven, gemeenten, provincies en omwonenden. Met name lokale bestuurders en milieuorganisaties zijn tegen elke vorm van groei. Hans Alders zal wel verslag doen aan minister van Nieuwenhuizen... want zij moet komend jaar een besluit nemen. Het weer. Er trekt een gebied met sneeuw over het westen, midden en oosten van het land. En dat levert op veel plaatsen gladheid op. De temperatuur zakt ook tot net onder het vriespunt.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 Ah. Ah. Baby, I don't love to wait. Ah. Baby, I don't love to wait. Baby, I don't love to wait. Je moet kiezen, Wat ik verliezen. Hey. Eh, Veel stroom, alsof je rijdt in een wagen hybride. Hey. Scoop, scoop, en je doet als je lonely bent.